Volgens twee kinderen die die avond met Gino aan het spelen waren... kwam er een man naar ze toe die zich voordeed als voetbaltrainer. Dat vertelt hun moeder aan de krant De Limburger. De man voetbalde een tijdje mee en vertelde Gino hoe goed hij was. Na een tijd liep Gino met de man mee naar de auto... en werd hij uit het niets naar binnen getrokken. Volgens de kinderen ging het allemaal heel snel, vertelt de moeder. Vakantieparken worden regelmatig door criminelen gebruikt om geld wit te wassen. Het staat in een rapport. Daarin staat dat criminelen bijvoorbeeld een huisje of een heel vakantiepark kopen met geld uit de onderwereld. Ze knappen de huizen op met crimineel geld en verkopen het dan weer door. Ook de naam van realityster Peter Gillis wordt genoemd in het rapport. Hij zou de regels overtreden en zijn vakantieparken verloederen. Daar zijn gemeentes wel klaar mee, vertelt deze journalist van het Eindhovens Dagblad. De burgemeester van Kranendonk, eh, daar waar Peter Gillis een van zijn laatste parken heeft gekocht, die weigert een vergunning. En dat doet hij omdat er een ernstige mate van gevaar is dat hij die vergunning misbruikt voor criminele doeleinden. De onderzoekers zeggen in het rapport dat gemeentes niks tegen de criminele dingen doen omdat ze niet weten hoe. En zoek je nog een hobby? Ga dan voetballen. Want sinds corona hebben steeds meer clubs moeite om de teams vol te krijgen. En hoor je steeds vaker dit. We zouden vandaag een wedstrijd hebben, maar de tegenstander had niet genoeg man. Dus dat eh, ging niet door Ja, deze jongen weet wel hoe dat komt. Ja, er zijn weer festivals, dingen gaan weer door. En dat heeft natuurlijk tussen anderhalf, twee jaar lang stilgelegen. Uh, je ziet toch wel dat mensen graag dat willen goedmaken en dan af en toe een voetbalwedstrijd afzeggen. Volgens de clubs hebben veel mensen inderdaad tijdens corona andere hobby's ontdekt. En vinden we het ook wel lekker als het weekend niet iedere keer propvol zit. Het weer, af en toe wolken en af en toe zon. Met in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 16 tot 21 graden.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 En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp.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 Them all home fi shake them bumper today. All of the girl with the sexy body. Hold up put no hand inna the air, make me see. Jump and shout out and wiggle your belly to the love inna this party.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 Before we know it, time just flies away. We lose control. Oh, I wonder why we keep trying to chase a feeling that was all the way tainted by the pain when dreams get crushed But we come back stronger There's always gotta be a way to not give up Oh, I wonder why we keep trying to chase up the Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De economische groei die na corona weer goed op gang was gekomen... wordt afgeremd door de oorlog in Oekraïne, waarschuwt de Nederlandse bank. Ook de hoge energieprijzen en de afnemende wereldhandel eisen hun tol. Viroloog Marion Koopmans gaat niet naar het Oerolfestival op de Schelling... vanwege een veiligheidsrisico. Dat meldt omroep Avro Tros, waar ze te gast zou zijn. Ze zou zijn bedreigd, maar daarover is verder niets bekend gemaakt. De Fire-Up aanmaakblokjesfabriek in Oosterwijk staat in brand. Het treinverkeer tussen Tilburg en Bokstel ligt stil. In de fabriek van aanmaakblokjes is al vaker brand geweest. En het weer wolkenvelden en zon. In het noordoosten kans op een bui. En het is 16 tot 21 graden. in ten years or so, you could be sitting here just like me.